Het plan wordt op de eurotop eind juni gepresenteerd. Volgens hem bevat het plan bouwstenen voor versterking van de economische en monetaire unie. De Duitse krant Welt am Sonntag schreef afgelopen weekend dat ook EU-commissievoorzitter Barroso en de president van de Europese Centrale Bank Draghi betrokken zijn bij de plannen. Volgens de krant voorzien de plannen onder meer in harmonisatie van het begrotings-, belasting- en buitenlandbeleid van de EU-lidstaten. De Nederlandse staat heeft vanmorgen 1,1 miljard euro geleend tegen 0% rente. Het gaat om een kortlopende lening. Tegelijkertijd zette de staat ook een lening van 1 miljard uit tot eind dit jaar tegen een rente van 0,014 procent. De rente op Nederlandse staatsleningen daalt steeds verder, terwijl de rentes op leningen uit Spanje en Italië juist oplopen. Beleggers vluchten naar het veilige noorden, omdat ze bang zijn dat de zuidelijke landen hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Politieagenten die zwaar en specialistisch politiewerk doen, gaan in de toekomst meer verdienen. Staat in de nieuwe politie-CAO die vrijdag is afgesloten. Ze krijgen drie tot vijf periodieken bovenop hun schaalmaximum. Volgens de politievakbond ACP gaat een ruime meerderheid profiteren van het nieuwe functiewaarderingssysteem. Daar staan voor het politiepersoneel ook minpunten in. Zo komt er tot met 2014 geen structurele loonsverhoging. De molens van Kinderdijk zitten in de financiële problemen. Het tekort van 9 ton is onder meer ontstaan door hoge kosten bij de restauratie van de molens. Om een faillissement te voorkomen gaan de toegangsprijzen omhoog en wordt een geldschieter gezocht. Daarnaast staat de gemeente Nieuw-Lekkerland, waar Kinderdijk toe behoort, garant voor een miljoen euro. De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het weer overwegend bewolkt, af en toe regen. Het wordt vandaag 12 tot 13 graden. Morgen droog en af en toe zon en iets hogere temperaturen. Dit was de zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Er zijn voor vandaag geen controles aangekondigd.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 Zes punt negen ZFM ZFM fly on the wall with my secret eyes Taking it in, try to be feminine With my makeup bag, watching all the same Miss feed one of them gorgeous ladies. Right. There is no need to be hacking shady. Come on, baby, hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. Have to wipe myself in one of them gorgeous ladies. Yeah, there is shading. Come on, baby, hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if not, maybe, hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school.